Gert Kluk met het NOS Journaal. Alle oudere werklozen mogen een jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met het verplicht solliciteren. Met de maatregel wil minister Koolmees een einde maken aan een oneerlijk verschil. Nu is iemand die het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen vrijgesteld van een sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos zijn moeten wel tot hun AOW-sollicitatiebrieven blijven schrijven. Volgend jaar komt aan die ongelijkheid een einde. De ChristenUnie, D66 en SP willen opheldering over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. Ze hebben vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken. Afgelopen weekend bleek al dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt om de banden die de Asuna-moskee in Den Haag heeft met een omstreden financier uit Koeweit. De PVV wil snel een debat met de premier. ChristenUnie-voorman Segers wil weten of het klopt dat de toenmalige ministers Ascher en Koenders cruciale informatie hebben achtergehouden voor gemeenten en voor onderzoekers. Een groep van 200 migranten uit Centraal-Amerika is na een protestmars van een maand bij de Amerikaanse grens aangekomen. De mars naar de grens kreeg veel publiciteit. President Trump zei dat de vluchtelingenkaravaan moest worden gestopt en zijn minister van Justitie Sessions vond het een doelbewuste poging om de wet te ondermijnen. De deelnemende migranten komen onder meer uit Honduras en El Salvador. Met deze mars vragen ze aandacht voor de situatie in hun land waar misdaadbendes dood en verderf zaaien. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt is in twee jaar tijd gegroeid met meer dan 10% naar iets meer dan 400.000, blijkt uit cijfers van het CBS. Ongeveer 1 op de 10 jongeren in Nederland krijgt nu jeugdzorg. Dat aandeel verschilt per gemeente, maar lag het hoogst in Leeuwarden met 18%. In Schiermonnikoog, Edam, Volendam en Staphorst kregen de minste jongeren een vorm van jeugdzorg. Het weer bewolkt en vooral in het westen geregeld buien bij 12 tot 16 graden.